Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een voormalig Russische dubbelagent en zijn dochter werden zondag in Groot-Brittannië aangevallen met een zenuwgas. Dat heeft de Britse politie bekendgemaakt. De politie wil niet zeggen met welk gas het gebeurde. Doel van de aanval was de twee te vermoorden, zegt de politie. De Rus van 66 en zijn dochter van 33 werden zondag gevonden in een winkelcentrum... en liggen nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ook een Britse agent is er slecht aan toe. Wie de aanval heeft gepleegd of wie erachter zit is nog niet bekend. Meerdere websites van de overheid zijn niet of nauwelijks bereikbaar door een DDoS-aanval. DigiD en de Belastingdienst zijn getroffen. Hierdoor kunnen veel mensen sinds een uur of drie vanmiddag geen belastingaangifte doen. Door de aanval op DigiD kunnen mensen mogelijk niet inloggen op Mijn Overheid en diensten van bijvoorbeeld zorgverzekeraars. Bij een DDoS-aanval wordt er zoveel verkeer naar een website gestuurd dat hij overbelast raakt. Het Nederlands Handbalverbond doet aangifte vanwege uitgelekte beelden... waarin oranje handbalsters naakt in een saunacomplex te zien zijn. Twee video's waarin zeven internationals zich omkleden... stonden een tijdje op een porno-site. Volgens RTL Nieuws zijn de beelden ruim 10.000 keer bekeken. Het is niet duidelijk hoe oud de beelden precies zijn en wie ze heeft gepubliceerd. Mensen moeten in de toekomst ook contant kunnen betalen in gemeentehuizen, vindt een ruime meerderheid van de Tweede Kamer. Steeds vaker kan bij gemeenten alleen nog worden gepind. Dat is veiliger en bespaart tijd en geld. De Kamer vindt dat het kabinet gemeenten moet terugfluiten, omdat vooral ouderen nog vaak cash willen betalen. Tot besluit nog het weer. Vanavond en vannacht klaart het op en koelt het af tot rond het vriespunt. Daardoor kan in het noorden lokaal mist voorkomen. Morgen af en toe buien, soms een beetje zon. Morgen wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. In de Randstad is er nog wat vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda.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 And my lyrics up about electricity. Girl, nobody can tell you nothing cause you don't know your destiny. Yo, sexy ladies want power with us. Inna the car with us, them now war with us. Inna the club, them want flex with us.